uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie kan nog niets zeggen over het motief van de man... die zaterdag in Den Haag drie mensen neerstak. De Syrische verdachte stond bij de hulpdiensten bekend... als iemand met psychische problemen. De recherche is nog volop bezig met het onderzoek... en de politie wil er verder weinig over kwijt. De man riep tijdens zijn arrestatie Allahu Akbar. De politie neemt alle verbale uitingen mee in het onderzoek... en bekijkt ook alle scenario's, inclusief die van terrorisme... De drie slachtoffers van de steekpartij in Den Haag verkeren buiten levensgevaar. De Zweedse politie wil oude moordzaken oplossen met behulp van commerciële DNA-databanken. De leider van het cold case team wil materiaal van 130 zaken gaan vergelijken met dat in commerciële databanken die stambomen in kaart brengen. Er is toestemming voor een eerste proef. Eind vorige maand werd bekend dat de politie in Californië met dezelfde opsporingstechniek een seriemoordenaar en verkrachter had opgespoord. De methode is omstreden. Critici vinden dat onschuldige familieleden zo onwetend betrokken kunnen raken bij de zoektocht naar verdachten. Vladimir Poetin is beëdigd voor een vierde termijn als president van Rusland. Hij legde vanochtend in Moskou de eet af op de grondwet. Poetin is nu 18 jaar aan de macht, waarvan vier jaar als premier. De laatste zes jaar was Dmitri Medvedev premier onder Poetin... en ook nu heeft Poetin Medvedev weer voorgedragen. Scheidsrechter Björn Kuipers fluit voor de derde keer een Europese voetbalfinale. De UEFA heeft Kuipers aangesteld voor de finale van de Europa League... tussen Atletico Madrid en Olympique Marseille. De wedstrijd wordt volgende week woensdag op 16 mei in Lyon gespeeld. Kuipers vloot in 2013 ook al eens een finale van de Europa League... en een jaar later leidde hij de Champions League finale. Het weer volop zon. Het is op de meeste plaatsen ongeveer 23 graden. Ook morgen zonnig en 24 tot 29 graden.